deze week vier zittenblijvers in de Euro Breakdown. En dit was de laatste. Acht weken lang staat zij in de lijst Madonna met Celebration. En net als vorige week is zij de beste plaat van Europa. La Rocks met Bulletproof, vorige week nog op drie, deze week omhoog naar nummer 2. En Pitbull met zijn Hotel Room Service van 5 naar 3 in de negende week. Bob Sinclair, Shabba Ranks, Shakira, Ina, Lady Gaga, David Guetta, Ekan, Black Eyed Peas en Eva Simons. Dat zijn de 10 beste van dit moment.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Bos heeft goede gesprekken gehad met potentiële kopers voor onderdelen van ABN AMRO of Fortis. Na afloop van de ministerraad zei hij dat zijn ministerie op dit moment de Europese Commissie daarover informeert. Hij hoopt voor middernacht te horen of Europees commissaris Kroes tevreden is. Kroes had Bos tot en met vandaag de tijd gegeven om delen van de bankencombinatie te verkopen. Als er geen onderdelen worden afgestoten krijgt de combinatie volgens Kroes een te dominante positie op de zakelijke markt in Nederland. Het aantal bedrijven dat een aanvraag doet voor deeltijd-WW loopt terug. Volgens minister Donner komt dat doordat de criteria zijn aangescherpt, maar ook de seizoensinvloeden spelen een rol. De regeling die in het voorjaar inging is bedoeld om werknemers minder te laten werken zonder dat ze hoeven te worden ontslagen. Volgens de minister kregen eind augustus ruim 33.000 mensen deeltijd-WW. Tsjechië mag van het constitutionele hof het verdrag van Lissabon voorlopig niet ratificeren. Het hof wil zich eerst buigen over een klacht van een groep senatoren. De senatoren vinden dat het EU-verdrag Brussel te veel macht geeft en de Tsjechische soevereiniteit aantast. Het verdrag moet alleen nog worden geratificeerd door de president, die tot de tegenstanders behoort. Tsjechië is met Polen en Ierland het laatste land dat het EU-verdrag nog niet heeft geratificeerd. In Ierland wordt er vandaag in een referendum over gestemd. Op Sumatra liggen waarschijnlijk nog zo'n 3000 mensen onder het puin. Daardoor zal het officiële dodental de 1100 vrijwel zeker passeren. Dat denken de Indonesische autoriteiten. Twee dagen na de verwoestende aardbeving komt de hulpverlening moeizaam op gang. Veel wegen zijn door aardverschuivingen en hevige buien onbegaanbaar geworden. Het weer... Het is bewolkt en vooral in het noorden en oosten valt een enkele bui. Morgen gaat het stormachtig waaien en opnieuw valt er af en toe regen. In het zuidoosten blijft het mogelijk droog. Het wordt ongeveer 16 graden.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 It's nothing to drive the girl them crazy. Woman in the world, love them amaze me sweets and a read some superlative sadie. Can't get them gal they none of your baby. Gal so round me, but them cannot chase me.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 Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricade sei in me. Come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente solo.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 And I'm starting to lose control. Here she comes to this trashy man. And I'm ready to chase it all away. dancing across the room. In the moonlight, I watch her sway. van Zandvoort.